Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel hebben in Duitsland gepraat over de eurocrisis. Na afloop wilden ze niet zeggen waar ze het over hebben gehad. Merkel en Sarkozy zijn het nog steeds niet eens over uitbreiding van het noodfonds EFSF. Ze willen wel één lijn trekken in aanloop naar de belangrijke Europese top van zondag. De Franse presidentsvrouw Bruni is bevallen van een dochter. Franse media melden dat de baby rond 8 uur vanavond werd geboren. President Sarkozy was even kort bij zijn vrouw in een privékliniek in Parijs, maar kon niet bij de bevalling zijn vanwege het spoedoverleg in Duitsland. Het Griekse parlement gaat akkoord met nieuwe bezuinigingen en belastingverhogingen. De wet daarover is nog niet van kracht. Morgen moet nog worden gestemd over hoe precies wordt bezuinigd. De wet is nodig om het volgende deel van de miljardenleningen te krijgen. Vanwege de nieuwe bezuinigingen wordt een 48 uur staking gehouden. In Athene waren eerder vandaag velle gevechten tussen demonstranten en de oproerpolitie. Alle leden van de motorclubs Hells Angels en Satudara worden in de gaten gehouden door de politie, blijkt uit stukken die in handen zijn van de NOS. De politie denkt dat leden bijna altijd op het verkeerde pad terechtkomen. Het lidmaatschap kost zoveel dat het bijna niet betaald kan worden uit legale inkomsten, staat in een intern rapport. Marco van Basten wordt geen directeur bij Ajax. Hij heeft uitvoerig met de clubleiding gesproken, maar beide partijen zijn er niet uitgekomen, zegt Van Basten. Hij was door Ajax-commissaris Johan Cruijff naar voren geschoven. Eerder was Van Basten wel technisch directeur bij Ajax, toen vertrok hij binnen een jaar. Het weer. Vannacht in de kustprovincies buien, elders droog en opklaringen. Morgen in het hele land lichte buien en soms wat zon.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 her And guide her on her way Cause I'm leaving on the one in, but soon I'm out of sight But you'll always just be my baby de koele handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoekend aan. Ze me bij het drinken van wat water.